9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ruimtevaartorganisatie ESA hoopt morgenochtend duidelijkheid te hebben... of de ruimtesonde Schiaparelli een geslaagde landing heeft gemaakt op Mars. Tijdens de landing aan het eind van de middag ging het contact verloren. Sinds die tijd zijn er wel signalen binnengekomen, maar die moeten bestudeerd worden. Daarom kan de vluchtleiding in Darmstad nog geen uitsluitsel geven. De Woonbond stapt namens honderden huurders naar de rechter om het terugdraaien van huurverhogingen te eisen. Die verhoging is gebaseerd op inkomensgegevens die verstrekt zijn door de Belastingdienst. Begin dit jaar bepaalde de Raad van State dat de fiscus dat nooit had mogen doen, omdat de Belastingdienst een geheimhoudingsplicht heeft. Daarom eist de Woonbond nu dat de huurverhogingen worden teruggedraaid. Het zou in totaal om 365 miljoen euro gaan. Er hebben zich nieuwe kandidaten gemeld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Een van hen is Gerard Bosman, de plaatselijk voorzitter van de Sociaaldemocraten in Ridderkerk. Bosman is een van de drijvende krachten achter Linksom, een beweging in de PvdA die kritisch is over de koers van de partij. Gemeenteambtenaar Pelle Oosting uit Deventer heeft zich ook gemeld. Een commissie gaat nog bekijken of de kandidaten voldoen aan het gevraagde profiel. Naast de huidige partijleider Diederik Samsom doen in ieder geval vicepremier Lodewijk Asscher en Kamerlid Jacques Monas mee aan de lijsttrekkersverkiezingen. Het correspondence dinner met de premier wordt uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen van maart. De NTR die het uitzendt en de Rijksvoorlichtingsdienst willen voorkomen dat de verkiezingscampagne wordt beïnvloed. Dit jaar was de eerste editie met premier Rutte. Hij hield een conferentie in een zaal vol journalisten. Na het optreden steeg de VVD in de peilingen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het noorden buien het land in. Vooral in het zuidoosten is er kans op mist.